Zes uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Koninklijke Horeca Nederland is bang dat horecagelegenheden in bepaalde regio's om 12 uur s'nachts dicht moeten. Het kabinet zegt morgen met nieuwe regionale coronamaatregelen te komen. De horecabranche noemt het eerder sluiten van restaurants, bars en cafés... geen goede oplossing om het aantal besmettingen in te dammen... omdat de meeste besmettingen in de thuissituatie plaatsvinden. VMBO-scholen willen de praktijkexamens die voor volgend jaar april gepland staan schrappen... omdat leerlingen door corona veel achterstand hebben opgelopen. Dat schrijft het AD. VMBO-basis- en kaderleerlingen hebben door de sluiting van de scholen... zo'n 13 weken aan praktijklessen gemist. Scholen denken dat die achterstand niet voor april ingehaald kan worden. De politie heeft ontdekt dat agenten politieinformatie lekken naar criminelen... De ontdekking werd gedaan tijdens het omvangrijke EncroChats-onderzoek... toen agenten maandenlang konden meelezen met berichten van criminelen. Het is nog niet duidelijk hoe groot de omvang is. Een speciaal anticorruptieteam gaat onderzoek doen. Op Aruba werden gisteren 176 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Niet eerder waren dat er zoveel op één dag. Afgelopen weekend nam de regering van Aruba strenge maatregelen om de verspreiding tegen te gaan... zoals het verlengen van de avondklok... Op Curaçao kwamen er gisteren 23 nieuwe besmettingen mee. Dat is het hoogste aantal in 24 uur. Ook op Curaçao is een avondklok van kracht. Door de coronapandemie zijn er wereldwijd nog eens 150 miljoen kinderen bijgekomen die in armoede leven. Dat schrijven UNICEF en Save the Children in een rapport. Sinds het begin van de pandemie is het aantal kinderen dat in armoede leeft in tweede en derde wereldlanden met 15% gestegen tot 1,2 miljard.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 times

don't think wanna forget. Don't you blame the sunshine. Don't blame it on the moonlight. Don't blame it on the good time. Blame it on a forget. Sunshine. Woo! Moonlight. Yeah. Good times. Mm -hmm. Boogie. You just got the sunshine. Yeah. Moonlight. Good times. Good times. Boogie. Don't you blame it. Sunshine. You just You just wanna good time. give 原来。 save your tears, for I'm not worth it, you see.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 sincerity Tell me where else can I turn Cause you're the one ook op internet. www.zfmzandvoort.nl down